Zes uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS vluchtelingen en inwoners van zeven moslimlanden. Hij wijst het af en betreurt het, zo laat hij weten in een gezamenlijke verklaring met minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Vluchtelingen van oorlog en geweld verdienen een veilig heenkomen, ongeacht hun afkomst of geloof. Deze opvatting blijven we uitdragen, al dus Rutte en Koenders in de verklaring. Koenders had gisteren ook al gezegd dat hij bezorgd is, maar de regeringspartij PvdA en de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en SP wilden een ferme veroordeling door de premier zelf. Bij een militaire aanval van de Verenigde Staten in het zuiden van Jemen zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De actie was gericht tegen Al-Qaeda. Het was de eerste commando-operatie onder het presidentschap van Donald Trump. Onder de slachtoffers waren veertien leden van Al-Qaeda en een Amerikaanse commando, meldt het Amerikaanse leger. Volgens lokale bronnen werden ook tientallen burgers gedood. De Belg Wout van Aert heeft zijn wereldtitel bij het veldrijden geprolongeerd. Hij profiteerde van de pech bij Aardsrivaal Mathieu van der Poel... die maar vier, liefst vier keer lek reed. De Belg bleef vrij van materiaal pech en reed op zijn gemak naar zijn tweede titel. Achter van der Poel pakte de Belg Kevin Powels het brons. In de eredivisie heeft Ajax de druk op koploper Feyenoord opgevoerd. In de Amsterdam Arena werd het tegen ADO Den Haag 3-0. Vitesse AZ werd 2-1 en PEC Zwolle FC Twente 1-2. De derby van het noorden tussen Heerenveen en Groningen heeft geen winnaar opgeleverd. In het Abelenstra stadion bleef het 0-0. Feyenoord tegen NEC is om kwart voor vijf begonnen. Het weer vanavond en vannacht trekt een regengebied over. Morgen bewolkt, met ochtends vooral in het oosten nog wat regen.